Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Sociale huurhuizen moeten betaalbaar blijven. Gemeenten maken zich zorgen dat veel van die woningen die bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen veel te duur zijn. Beleggers kopen een gebouw en laten de bewoners bovenop de sociale huur van max 763 euro een heleboel servicekosten aftikken. En zo kom je op een heel hoog bedrag uit. Dat merkt ook Colin, die in een studio in Rotterdam woont. Ja, ik betaal nu ongeveer 9,75 euro, 975. Ja, belachelijk. Jouw sociale huurwoning? Ja, dat, eh, zo noemen ze dat, hè, althans. Eh, zo voelt het niet. Door al die extra kosten worden veel sociale huurhuizen te duur voor de mensen voor wie ze eigenlijk zijn bedoeld. En zo klonk het gisteren in een metrostation in Parijs. Eh, <laughs> het kwam met bakken uit de lucht, regende zo hard dat het water in metrostations van de trap klotste. Ook moesten meerdere wegen dicht. Er viel in anderhalf uur tijd evenveel regen als in de hele maand juli. Ook vandaag wordt in Frankrijk weer zware regen en storm verwacht. Vooral in het zuiden kan het gaan spoken. Op meerdere plekken gaan campings dicht en worden kampeerders voor de zekerheid weggestuurd. Een extreemrechts muziekfestival in de Belgische stad Yper gaat toch niet door. Frontnacht, zo heet het, zou worden gehouden rond een herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Maar op de line-up stonden allerlei bands en acts die teksten hebben vol fascisme en jodenhaat. Het bestuur van Yper noemt het onaanvaardbaar en heeft de vergunning verscheurd. En de politie denkt te weten wat de oorzaak is van een brand in een huis in Middenbeemster gisteravond. De kat des huizes zou langs de oven zijn gesprongen en het apparaat zo hebben aangezet. In die oven lagen afbakbroodjes en die vatte vlam. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Het weer nog af en toe wat zon, maar vooral veel grijs... met ook best wat buien vandaag, met regen en onweer. Kan toch nog best wel broeierig worden. Maximaal 23 tot 27 graden.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 You just wanna run, run from all your sorrow. To admit you missed your goal, since you wanna have it all, get on with your life. Don't wait until tomorrow. Life goes on just as it is. Not a day I wanna miss from what I had with you. blind. Listen to your heart. Don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you'll find that track. Slowly you will move into the right direction. Hold your head up to the sky. Don't be scared and don't be shy.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 De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine Te rodea la envidia y también la hipocresía.